Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Breda en Eindhoven zijn een man van 29 en vrouw van 31 opgepakt... die volgens het OM een aanslag wilden plegen. Ze waren sinds vorig jaar in Nederland en komen uit Tajikistan en Kirgizië. De man zou lid zijn van Islamitische Staat en opdracht hebben gekregen om een aanslag te plegen. Het OM zegt dat die plannen niet concreet waren, maar wel serieus genoeg voor een arrestatie. En een klein beetje slecht nieuws voor als je op het punt staat om voor het eerst een huis te kopen. Volgens makelaarsvereniging NVM zijn de huizenprijzen na drie kwart jaar weer ietsje gestegen. Eén troost, je betaalt wel nog steeds minder voor een huis dan een jaar geleden. Bewoners van een flat in Delft zijn vanochtend waarschijnlijk flink wakker geschrokken. Rond 5 uur was er een explosie bij een appartement. De bewoners raakten niet gewond, wel is er veel schade. Door de knal zijn meerdere ramen kapot gegaan en ook ligt een deel van de gevel eraf. En Duitsers komen hier niet alleen naartoe voor zon, zee en strand, ook voor as. Steeds meer Duitsers strooien de overblijfselen van hun overleden dierbaren uit in rivieren en bossen in ons land. In Duitsland mag het niet, as mag daar alleen begraven worden. Uitvaartondernemer Arne houdt regelmatig een uitstrooitour over de Maas. Deze verslaggever van L1 mocht mee. Arne pakt de urn voorzichtig op en nu lopen we naar het eh, achterdek van het eh, rondvaartschip. En ehm, hier aan de kant liggen wat rozen. En hij zet hem voorzichtig op de kant. Er zit ook een touwtje aan de urn en dan kun je hem eh, rustig laten zakken in het water. Ja, in dit geval waren er geen nabestaanden bij, dus Arne heeft zelf een klein stukje uit de Bijbel voorgelezen. En het weer nog, af en toe wolken, maar ook best wat zon. Vanmiddag stapelwolken met in Groningen ook kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoop het Kooimeer en Knoop het Velsen 10 kilometer door eh, takken op de A22 Beverwijk richting Velsen.